Dat kan niet de uitkomst van deze maatregel zijn... zei de oud-staatssecretaris in Nieuwsuur. Linschoten sprak over een schoonheidsfoutje... nog voordat het kabinet maandag op het bordes staat. De fractie van de VVD staat achter de afspraak in het regeerakkoord, zegt de nieuwe fractievoorzitter Zeilstra. Gisteren werd vergaderd over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zeilstra noemt die premie een pijnlijke maatregel, maar de fractie steunt hem wel. In Heerlen is de herdenking van een moord onrustig verlopen. Op de plek waar een man van 22 vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen gisteravond ongeveer 150 jongeren bijeen... Een aantal van hen richtte vernielingen aan en er werd een brommer in brand gestoken. De politie in Heerlen was een uur bezig om de rust te herstellen. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. In Voorst bij Apeldoorn is brand uitgebroken bij een van de grootste sauna- en wellness resorts van Nederland. Het vuur woedt in een van de grote vrijstaande buitensauna's. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen gebouwen. Er zijn geen gewonden gevallen, Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten. Actrice Jodie Foster krijgt een Golden Globe voor haar hele oeuvre. De Amerikaanse actrice krijgt de filmprijs in januari... bij de uitreiking van de Golden Globes. Foster brak door in 1976 met haar rol in de film Taxi Driver. Ze won twee Oscars voor beste actrice... voor haar rollen in Silence of the Lambs en The Accused... Het weer, vooral in de kustgebieden buien. Ook ochtends daar nog buien die zich in de middag uitbreiden naar de rest van het land.